ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Leeuwarden wordt een agent vervolgd voor het onterecht schieten op een auto. Het gebeurde bij een politieachtervolging begin dit jaar. De agenten kregen een melding van een inbraak. En ze wilden een auto in de buurt van het huis checken, maar die auto ging er vandoor. En op dat moment is er door de politie dus geschoten. En hebben agenten ook de achtervolging ingezet. De Rijksrecherche zegt nu dat de agent niet volgens de regels gehandeld heeft. En een keer goed nieuws over de huizenmarkt. Want in drie jaar tijd zijn er niet zoveel bouwvergunningen afgegeven als in het tweede kwartaal van dit jaar. 19.000 stuks gaat het om. Leen Kraniotis van onze economieredactie legt uit hoe dat komt. Huizenprijzen stijgen weer, nieuwbouw verkoopt weer wat makkelijker... en daardoor willen ontwikkelaars ook weer meer gaan bouwen. En nu meer vergunningen betekent over ongeveer twee jaar meer opgeleverde woningen... want van vergunning tot een huis klaar is, eh, duurt ongeveer twee jaar. Het aantal blauwtongbesmettingen is opnieuw gestegen. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dat virus nu op dik 3800 plekken vastgesteld. In een week tijd zijn er bijna 900 besmettingen bijgekomen. En dieren raken vooral besmet op boerenbedrijven in Twente en de Achterhoek. En vooral schapen worden heel ziek van blauwtong en kunnen eraan doodgaan. En dan nog dit. Eh, eilandjes in de plassen van het Wormer en Jisperveld in Noord-Holland worden geteisterd door vandalen. Eilandpiraten laten daar allerlei rotzooi achter en maken ook schuurtjes die daar staan kapot. En deze eigenaar is er helemaal klaar mee. De ramen liggen eruit. Eh, het kampvuurplaats eh, ligt allemaal overhoop. Ik heb een mooie schommelbank, die hebben ze omver gekukeld. Dit is onder andere vierde. En er zijn er al eh, twee echt eh, helemaal echt gesloopt. Ook buren op andere eilandjes in de buurt die hebben er last van. het gaat vooral om jongeren die daar in de zomer rondhangen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het droog met een mix van de zon en bewolking. Het is 23 tot 27 graden. Vanavond klaart de boel op en is er meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files rond Amsterdam op de A8, Zaandam Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A10 de ringweg Amsterdam tussen Landsmeer en Durgedam 2 kilometer met een half uur extra reistijd.